uur. Door met het NOS-journaal. Het Nederlandse bedrijf Boskalis gaat de twee olietankers bergen... die gisteren beschadigd zijn geraakt in de Golf van Oman. De verzekeraars van beide schepen hebben een dochterbedrijf van Boskalis de klus gegeven. Het bedrijf vliegt een bergingsteam in... dat de schepen gaat bergen met specialistisch materieel. De twee schepen zijn volgens de Verenigde Staten aangevallen door Iran... maar de Iraniërs ontkennen dat met klem. De VVD wil toch nadenken over een vorm van rekeningrijden. In de podcast Betrouwbare Bronnen zegt Tweede Kamerfractievoorzitter Dijkhoff... dat het denken niet stilstaat. Tot nu toe was de VVD mordicus tegen elke vorm van rekeningrijden. Volgens Dijkhoff gaat zijn partij er in de aanloop naar de volgende Kamerverkiezingen over praten. In Meppel is een man aangehouden voor betrokkenheid bij de dood... negen jaar geleden van een man uit Steenwijk. Die verdween in februari 2010. Later werden op verschillende plekken ledematen van hem gevonden. De man van 42 kon worden opgepakt naar aanleiding van nieuw forensisch onderzoek. In 2010 werd ook al eens iemand gearresteerd, maar die werd later weer vrijgelaten. Volgens RTV Drenthe is het mogelijk dezelfde man die nu weer is opgepakt. Tientallen zuiveringsinstallaties van afvalwater moeten maatregelen nemen tegen legionella-besmetting. Volgens het RIVM is er een verhoogd risico op legionella, bijvoorbeeld door de hoge temperatuur van het afvalwater of omdat er veel voedingsresten in het afvalwater zitten. Het aantal legionella-besmettingen neemt toe... en de bacterie is vooral gevaarlijk voor ouderen. Minister Koolmees loopt een dag mee met een vuilnisman. Die sprak de minister vanmorgen aan... en wil graag laten zien dat zijn baan te zwaar is om door te werken... tot 67 jaar en drie maanden. Koolmees gaat in op de uitnodiging... en staat dus binnenkort op de vuilniswagen. Het weer, vanmiddag wordt het grotendeels droog. Is er wat vaker zon, wordt 21 tot 25 graden. Vanavond en vannacht trekken een paar regen- en onweersbuien over het land... met daarbij kans op hagel- en windstoten. Morgenochtend trekken die buien weer weg, dan klaart het op. Wordt het ongeveer 21 graden. Dit was het RWS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er zijn op dit moment geen files.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 begint nu pas. Jij haalt je make-up uit je tas. En ik denk alleen maar aan mijn jas. Want ik wil slapen. Handdoek in de ring. Slapen. Want dit heeft echt geen zin. Ja, ik wil slapen. Dus hopelijk tot gauw.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 Straks meer. 4 FM. Maar nu eerst het NOS nieuws van...